Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De rechters van de Wraakterdam doen morgen uitspraak over het verzoek van de advocaat van Robert M. om de rechters in de zedenzaak te vervangen. Het besluit wordt om morgenochtend 9 uur bekendgemaakt. Volgens de advocaten van M zijn de rechters niet onbevooroordeeld en hebben ze te weinig oog voor zijn belang. De zorg in de ziekenhuizen was in 2010 beter dan in de jaren daarvoor. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vooral de samenwerking tussen ziekenhuizen, specialisten en de inspectie zijn verbeterd. Incidenten trekken nog wel veel aandacht, maar over de hele linie verbetert de kwaliteit. Als voorbeeld noemt de inspectie onder meer borstkanker. Het aantal patiënten bij wie na een borstkankeroperatie nog tumorweefsel zit, is in vier jaar gehalveerd. Syrië heeft honderden mijnen gelegd op wegen naar Libanon en Turkije. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In een rapport staan getuigenverklaringen van vluchtelingen die ledematen missen. Human Rights Watch weet niet hoeveel mijnen het regime van president Assad heeft neergelegd, maar noemt het gebruik ervan buitensporig. BMW gaat zijn medewerkers een recordwinstdeling uitkeren. De Duitse autofabrikant draaide vorig jaar een topjaar en gaat het personeel daarvoor belonen. Volgens BMW ligt het bedrag hoger dan in 2010, toen elke werknemer bijna 6000 euro kreeg. Overigens is het bedrag voor de werknemers aanzienlijk lager dan de bonus voor bestuursvoorzitter Rijthover. Die krijgt 6,1 miljoen euro. André Ooyer stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. De 37-jarige verdediger zegt zich niet langer te kunnen motiveren. De laatste twee seizoenen stond Ooyer onder contract bij Ajax, maar hij speelde het grootste gedeelte van zijn carrière voor PSV. Hij kwam 55 keer uit voor het Nederlands elftal en was nog actief op het laatste WK. Het weer vanmiddag bewolkt en nauwelijks zon. Morgen droog, vanuit het zuiden mogelijk wat zon en maximaal 14 graden. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord en op de A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar.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 with Charlie and she make it bounce in the room. Hey girl, come on, baby, you can find something later. Can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like I'm blind at the mile high. It's popping, but malicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. Mo wings fly, chickens up in NY. Think of war, know the fifth floor. Houston women, I jump ship, follow board. One of Miami women, they follow a door. Cali is jumping, hit the switch on the six four.